Over hoeveel geld hebben we het dan? Het gaat om 2 euro per product, maar omdat er meerdere soorten producten vaak in een pakketje zitten... gaat het al snel om 6 euro per pakketje. En Nederland gaat dit doen tegen de oneerlijke concurrentie van eh, goedkope webshops in het buitenland. Maar ook omdat andere landen dit ook gaan invoeren. En dan is de vrees dat in plaats van dat het allemaal via havens in Frankrijk of België komt... dat het allemaal via de Rotterdamse haven moet of via Schiphol. En dat de douane het eh, niet aan kan. En de douane heeft het al moeilijk met de toename van het eh, aantal pakketjes eh, vanuit China. En op die manier komen ze anders niet aan hun andere taken toe. In Brussel was vandaag een belangrijke vergadering. De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken kwamen bij elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Gisteren sprak een hoge Amerikaanse diplomaat urenlang met de Russische president Poetin. En daar hebben ze het vandaag over gehad. Rutte zei daarna dat de NAVO blij mag zijn dat Trump moeite doet voor een staakt het vuren. Vertelt correspondent Ardy Stemening. Rutte ziet ook dat het allemaal nog maar heel onzeker is of die onderhandelingen echt resultaat gaan hebben. En daarom blijft hij er ook eh, op hameren dat we zeker niet moeten verslappen en moeten denken dat we er zijn. En dat dus alle NAVO-landen en alle EU-landen vooral moeten doorgaan met het militair en financieel steunen van Oekraïne. Omdat anders Oekraïne de strijd zo zou verliezen. Rutte waarschuwde Poetin vandaag ook dat hij niet moet denken dat hij het langer volhoudt dan de NAVO. En het EK voetbal voor vrouwen wordt over vier jaar gehouden in Duitsland. Dat heeft de voorzitter van de UEFA bekendgemaakt. Duitsland kreeg de voorkeur boven Polen en een gezamenlijk plan van Zweden en Denemarken. De Nederlandse voetbalvrouwen moeten hard aan de bak. Twee keer eerder werd het EK georganiseerd in Duitsland en beide keren werden de Duitsers in eigen land kampioen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en iets frisser, graadje of 3 langs de kust. Morgen is er op steeds meer plekken zon. Het blijft zo goed als droog, bij een graad of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, dus de files worden langzaam korter. Wat opvalt is de A9, want er is een ongeluk gebeurd van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Raasdorp. De vertraging is 20 minuten, vanaf Aalsmeer staat het vast. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam loopt het vast voor de aansluiting met de A10.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 Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie, ondanks stevig verzet van België. Dat land is bang voor juridische claims van Rusland. Dierenrechtenorganisaties veroordelen het doodschieten van een wolf op de Utrechtse heuvelrug. Ze wijzen erop dat nog niet vaststaat of het wel de probleemwolf is... waarvoor een afschotvergunning was afgegeven. Pakketjes van buiten de EU worden vanaf januari gemiddeld zo'n 6 euro duurder. Dat komt door de pakkettoeslag die het demissionaire kabinet wil invoeren. Blijkt uit een conceptwetsvoorstel dat in handen is van de NOS.